Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In het buitengebied van Maastricht zijn gisteravond zes mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde bij een kalksteengroeven waar twee groepen van in totaal zo'n 25 mensen bij elkaar waren. Er zou ruzie tussen de groepen zijn ontstaan. De zes gewonden zijn behandeld in het ziekenhuis en konden daarna naar huis. Dat geldt ook voor twee slachtoffers die in eerste instantie zwaar gewond leken. Drie mensen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging of poging tot doodslag. Bij het afzinken van een tunneldeel in het water bij Vlaardingen is een kabel gebroken. Een tunneldeel botste tegen een tijdelijke kade. Het gevaarte, gevaarte is tientallen meters lang en onderdeel van de Maas-Delta-tunnel tussen Vlaardingen en Rozenburg. Dit traject zou volgend jaar moeten openen. Rijkswaterstaat heeft de werkzaamheden stilgelegd en onderzoekt wat er fout is gegaan. Vorige maand ging er bij het afzinken van een ander tunneldeel ook al wat mis. Toen kon water niet genoeg worden weggepompt. In de Verenigde Staten wordt gezocht naar een man die vijf van zijn buren heeft doodgeschoten. De buren hadden geklaagd over geluidsoverlast van geweerschoten. De man reageerde woest en liep bij de buren naar binnen met een geweer. Hij schoot vijf slachtoffers door het hoofd, onder wie een achtjarig kind. De dader vluchtte weg na het bloedbad en is dus nog niet opgepakt. Een Amerikaanse man krijgt een schadevergoeding van 7,5 miljoen dollar... omdat hij 15 jaar lang onterecht heeft vastgezeten. Hij werd veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van een meisje... maar in 2015 bleek uit DNA-onderzoek dat zijn broer eigenlijk de dader was. De broer pleegde na deze bekendmaking zelfmoord. De schadevergoeding wordt over een periode van 10 jaar uitbetaald. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Het koelt af naar graad of 3. Komende dag begint met zon, maar in de middag komen wolken tevoorschijn.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 Start carving, darling. I wanna smell the dinner cooking. I wanna feel the edges start to burn. Honey, see the heat get to you. Let me watch the dressing start to peel. It's a kind highness, crumbs enough for everyone.